Lot Lewin met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de politie heeft strafontslag gekregen... wegens zeer ernstig plichtverzuim. Dat schrijft NRC. Tegen de oud-voorzitter, Frank Gilte, was eerder al aangifte gedaan... wegens valsheid in geschriften, oplichting en verduistering. Ook was hij al geschorst. Hij zou tonnen aan feesten, etentjes en reizen hebben uitgegeven. Waarschijnlijk beslist het Openbaar Ministerie volgende maand of hij wordt vervolgd. Twee Nederlandse bedrijven hebben meegewerkt aan de bouw van een omstreden Russische brug tussen Rusland en de Krim. En dat mag niet. Sinds de annexatie van de Krim door Rusland gelden EU-sancties. Bedrijven mogen geen handel drijven met de Krim. De Gelderlander schrijft dat een van de bedrijven de sancties dacht te omzeilen... door alleen op Russisch grondgebied te werken aan de brug. En het andere bedrijf zegt alleen een onderdeel te hebben geleverd... niet wetende dat het naar Rusland en de Krim zou gaan. De Amerikaanse brandweer is door personeel van het Russische consulaat in San Francisco niet binnengelaten na een brandmelding. Medewerkers van het consulaat zouden spullen aan het verbranden zijn in een open haard. De Russen moeten uiterlijk vandaag het consulaat verlaten. Daarna wordt het gebouw mogelijk doorzocht door de Amerikaanse inlichtingendiensten. De sluiting van het consulaat en de dependances in New York en Washington is een vergeldingsmaatregel van de regering Trump voor een eerder besluit van president Poetin om een aantal Amerikaanse Amerikaanse diplomaten in Rusland drastisch in te perken. de westelijke ringweg van Amsterdam gaat om vijf uur vanmorgen weer open. Dat is twee dagen eerder dan gepland. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen zes weken onderhoud gepleegd aan de A10 West. Zo is het asfalt vervangen en zijn er nieuwe matrixborden geplaatst. Automobilisten hadden daar veel last van. Volgens de Verkeersinformatiedienst stonden er deze zomer, mede door de wegafsluiting bij Amsterdam, 23% meer files. Het weer dan nog, lokaal kans op mist en regen vannacht. En overdag wisselen bewolkt met een enkele bui.